met het NOS-journaal. Volgens de Israëlische krant Haaretz bereidt het Israëlische leger zich voor op een staakt het vuren in Libanon. Functionarissen van het leger zeggen tegen de krant dat het bestand vanavond moet ingaan op zijn vroegst om 6 uur Nederlandse tijd. De Israëlische militairen in Zuid-Libanon zouden al op de hoogte zijn gebracht. Bericht is nog niet officieel bevestigd. In de zaak tegen de drie verdachten van de Drentse kunstroof is de verdediging aan het woord gekomen. De verdachte die geen deal met justitie wilde sluiten, wil vrijspraak. Doem eiste deze week 5,5 jaar cel. Volgens een advocaat is hij niet in het museum geweest... en is hij ook niet gezien op het vakantiepark... dat als uitvalsbasis voor de kunstroof diende. De man heeft wel spullen geleverd, waaronder een gestolen auto... maar zegt dat hij niet wist waarvoor die dingen nodig waren. Bij de roof werden onder meer een massief gouden Roemeense helm uit de 5e eeuw voor Christus gestolen. Tegen de andere twee verdachten is 3,5 jaar cel geëist. Op scholen in Turkije moet zo snel mogelijk bewaking komen. De Turkse regering vindt dat nodig na twee schietincidenten in het zuidoosten van het land. Dinsdag werden op een school 16 mensen neergeschoten door een oud-leerling. En gisteren doodde een jongen van 14 acht kinderen en een leraar. Beide schutters zijn ook dood. Een oud-medewerker van zorginstelling Emergis in Zeeland... is veroordeeld voor ontucht, aanranding en verkrachting van twee cliënten. De man van 50 uit Zierikzee krijgt drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Ook mag hij vijf jaar geen contact hebben met zijn slachtoffers... en vijf jaar zijn beroep niet uitoefenen. Het weer, zon en stapelwolken. blijft zo goed als droog, al kan in Limburg een bui vallen. Het is 16 tot 19 graden. Ook morgen zonnig en wolkenvelden. Blijft droog en dan wordt het nog wat warmer.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 Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen een kwartier vertraging. A15 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 een kwartier vertraging. Op de A7, Zaanstad-Horen bij knooppunt de afrit Zaandijk moet ik zeggen...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 But when we got it. for a few years. Shed a few tears, called each other nickname like Sugar Plum and Pooh Bear. I'm always on the road, hardly ever home. Always busy this, busy that, can't talk on the phone.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 Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. KLM schrapt de komende maand 160 vluchten in Europa vanwege de hoge kerosineprijs. Het gaat om vluchten bijvoorbeeld naar Londen en Düsseldorf. KLM zegt dat er geen kerosinetekort is, maar dat die vluchten door de hoge prijzen onrendabel zijn. Defensie oefent voorlopig niet meer met drones op een vliegveld bij Weert. Op airport Kempen vertrekken dagelijks honderden zakelijke vluchten en lesvliegtuigen. Maar het is ook deels een militair oefenterrein. Het vliegveld heeft veel last van de drones. Ze gaan nu met Defensie in gesprek. Grote banken als ING en Rabobank hebben speciale teams opgezet... om mensen te helpen die lastig kunnen rondkomen. Ze kunnen helpen om financiële problemen te voorkomen of om ze op te lossen. Het weer, vanavond opklaringen en het is maximaal 19 graden.